de benzine is bijna op. Mijn brommer, mijn brommer, brengt me overal naartoe. Door de stad of door de bossen, en ik word niet moe. Brom, brom, brom, brom, brom, brom, brom, brom, brom, brom, brom, brom, brom, brom, brom, brom, brom, brom, brom, brom, brom, brom, brom, brom, brom, brom, brom, Ik reed naast op mijn brommer, midden in het bos. Ik kon niet meer remmen, want de kabeltje zat los. Ik knalde tegen een boom, mijn brommer is nu stuk. Hij staat bij de maker, ik loop nu met een kruk. brom, brom, brom, brom, brom, brom, brom, brom, Op bezoek bij mij bromde, het lijkt niet te best. Hij is totaal los, mijn leven is verpest. Ik belde de verzekering, die zegt het komt wel goed. Morgen krijg je een nieuwe, ik hoop dat je het doet. Brom, brom, brom.

brum brum brum brum brum